Goedemorgen, ik ben Dielke Teertza en dit is het nieuws van NOS op 3. Voor zorgpersoneel komt dit nog veel te vroeg. Het besluit per woensdag 28 april de eerste voorzichtige stap te zetten. Volgende week komen er versoepelingen. De avondklok verdwijnt en de terrassen mogen weer deels open. Deze IC-arts is daar niet blij mee, want de ziekenhuizen liggen nog te vol. Het kan echt niet. We kunnen niet nog meer doen dan we nu doen. We zitten echt op de top. Ze liggen bijna met de voeten buiten, zoals wij dat zeggen. Maar het aanbod is gewoon gigantisch op dit moment. Tijd voor een biertje op een terrasje heeft hij dan ook niet. En hij is volgens de Zorgbond niet de enige. De rek is eruit bij onze verpleegkundigen. Ze zijn moe, ze zijn opgebrand. Ze hebben jaarlang in die frontlinie gestaan. En op het moment dat er nog meer patiënten bijkomen op de IC of de coronaafdelingen... dan kunnen ze die zorg gewoon niet meer aan. De Amerikaanse oud-agent Derek Chauvin is op alle aanklachten schuldig bevonden. Chauvin staat terecht voor de dood van George Floyd. Hij duwde minutenlang zijn knie in de nek van Floyd. Toen de jury de uitspraak voorlas, klonk het zo buiten de rechtbank. President Biden is blij met de veroordeling. Hij noemt het een grote stap in de strijd tegen racisme. En dat racisme ook in ons land een probleem is... blijkt uit de nieuwste cijfers van het College voor de Rechten van de Mens. Nog nooit kregen ze daar zoveel meldingen binnen. Ook mensen met een beperking voelen zich vaker gediscrimineerd. Bijvoorbeeld omdat ze geen mondkapje kunnen dragen... en daardoor geweigerd werden bij winkels. En het waren twee fantastische dagen voor de Europese Super League. Die topcompetitie met 12 voetbalclubs uit Engeland, Spanje en Italië werd maandag aangekondigd, maar lijkt nu al op niks uit te lopen. De zes Engelse clubs die mee zouden doen hebben zich teruggetrokken nadat fans woedend hadden gereageerd op de plannen. Het weer op de meeste plaatsen droog met wat zon en dan gaat op 13. In Limburg iets warmer, maar daar kan wel een bui vallen.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 Politieagent Derek Chauvin, die de zwarte Floyd zo hardhandig arresteerde dat hij overleed... is volgens de jury schuldig aan moord. De Europese Unie is het eens geworden over beperking van de CO2-uitstoot in 2030 met 40 vergeleken met 1990. In 2050 moet de EU klimaatneutraal zijn. Nederland begint vandaag met inenten met het coronavaccin van Janssen. Een aantal GGZ-medewerkers krijgt de eerste prik vanochtend in museum Boerhaven in Leiden. En daarbij zijn minister De Jonge en burgemeester Lentvering aanwezig. En het weer, geregeld zon, ook kans op wat regen, frisse noordenwind en het wordt een graad of 13.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 Not, nothing on you. They might say hi, and I might say hey. bij elkaar. En nu is het nog stil, maar bij iedereen brandt de vraag. Kan het ook anders, ik heb niks om handen vandaag. Het grootste misverstand is dat niemand nog iets kan, dus Gracias.